een voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Honderden actievoerders hebben zich verzameld op de Grote Markt in Groningen. Ze willen dat minister Kamp de gaswinning in Groningen vermindert naar 30 miljard kuub per jaar. Het kabinet wil bijna 40 miljard kuub winnen. Protest is een initiatief van onder meer de Groninger Bodembeweging. De actievoerders kregen fakkels uitgereikt en lopen van de Grote Markt naar het provinciehuis. Kamp zal vanavond waarschijnlijk het provinciehuis in Groningen bezoeken om zijn besluit over de gaswinning toe te lichten. Op het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag wordt nog altijd gezocht naar een oplossing voor het politieke probleem rond de vrije artsenkeuze. De PvdA-top overlegt daar met de senatoren die vannacht tegen het wetsvoorstel van minister Schipper stemden om die keuze bij bepaalde polissen te beperken. Schippers heeft goede hoop dat er een oplossing komt. De sleutel ligt volgens haar bij de PvdA. De dissidente PvdA-senator Terhorst wil niet dat het kabinet valt over het conflict over de zorgwet, zorgwet. Dat moeten we niet willen, zei ze toen ze op het ministerie van Sociale Zaken aankwam voor crisisoverleg. Maar we hebben wel een probleem en ik ben hier om te proberen dat op te lossen, aldus Terhorst. Na een periode van ruim 50 jaar herstellen de Verenigde Staten en Cuba hun diplomatieke relatie. De presidenten Obama en Castro hebben verschillende maatregelen afgesproken. Het wordt makkelijker voor Cubanen en Amerikanen om tussen de twee landen te reizen. De financiële beperkingen worden opgeheven. Ook laat Cuba 53 gevangenen vrij. Over een paar maanden openen de Verenigde Staten een ambassade in Havana en Cuba opent een ambassade in Washington. In 1961 verbrak president Eisenhower de diplomatieke banden met Cuba, dat toen nog een trouwe bondgenoot was van de Sovjet-Unie. Het weer bewolkt en zacht met minima vannacht rond 9 graden. Eerst is het droog, later vannacht valt er regen of motregen. Morgen overdag opnieuw bewolkt met regen of motregen. En met 11 tot 14 graden wordt het dan erg zacht. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A27 Breda richting Utrecht staat file bij Noorderloos 3 kilometer.